Kees met het NOS-journaal. PVD-VV willen de hypotheekregels voor tweeverdieners versoepelen. Volgens de twee partijen zijn de eisen die de autoriteit Financiële Markten aan deze groep stelt te streng. Het budgetbewakingsinstituut Nibud adviseerde vorig jaar tweeverdieners een hoger leenbedrag toe te staan. Maar de AFM is het daar niet mee eens. Volgens de AFM is het risico te groot dat mensen het geld niet meer terug kunnen betalen. Banken kunnen een boete krijgen van de AFM als ze het advies van het Nibud opvolgen. PvdA en PVV willen nu dat twee verdieners met een inkomen van tussen de 30 en 40.000 euro toch meer geld kunnen lenen. Ze roepen minister Spies op in te grijpen. Volgens PvdA en PVV worden twee verdieners nu heen en weer geslingerd tussen de banken, de AFM en het Nibud. Een tbs'er is anderhalve week geleden tijdens een verlof ontsnapt aan zijn begeleiders. Het landelijk pakket heeft dat bevestigd. Het gaat om een man van 29 die werd behandeld in een kliniek in Portugal. De TBS'er ontsnapte op 30 maart en is nog niet gepakt. Het OM zegt de zaak niet naar buiten te hebben gebracht omdat ze dachten genoeg aanknopingspunten te hebben om de man aan te kunnen houden. Er is daarom ook geen signalement verspreid. In augustus vorig jaar ontsnapten ook al twee TBS'ers die in de kliniek in Portugal werden behandeld. In een loods in Den Haag hebben de douane en de Fiat 50.000 liter sterke drank ontdekt. Er lagen tienduizenden flessen whisky, rum en wodka in de ruimte opgeslagen. Over de alcohol was geen accijns betaald. De drank werd 30 maart onderschept tijdens een doorzoeking op een Haags bedrijventerrein. De eigenaar van de loods wordt verdacht van accijnsontduiking. Er zijn geen arrestaties verricht. De Fiat doet onderzoek naar de herkomst van de drank. Het weer vanochtend nog flink wat zon, vanmiddag veel stapelwolken en dan neemt de kans op een bui toe. Er staat een matige zuidwestenwind. Het wordt 11 graden aan de kust en 14 graden in het zuidoosten. Morgen een vergelijkbare dag met in de ochtend zon en in de middag een bui. Dit was het NOS Journaal. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Amersfoort richting Amsterdam bij Eembrugge 3 kilometer. A4 Den Haag Amsterdam bij knooppunt de Nieuwe Meer 8 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is daar dicht. A7 van Horen naar Zaandam bij Zaandijk 3 kilometer. A8 Zaandam richting Amsterdam bij knooppunt Koenplein 3 A9 vanuit Alkmaar naar Amstelveen voor knooppunt Raasdorp 7 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10 tussen Osdorp en de afrit IJmuiden 3 kilometer. A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Maren 3 kilometer. En vanuit Utrecht naar Den Haag op de A12 tussen Noodorp en Den Haag ook daar 3 kilometer. A15 Nijmegen-Gorkum tussen Ochten en Tiel 4 kilometer. A27 vanuit Gorkum naar Utrecht bij Lexmond 3 en voor het Lunette 6 kilometer.